Book 2 หก Zes. 6. อ่านและเขียน Lezen en schrijven. Lezen en schrijven. ผมอ่าน Ik lees. Ik lees. ผมอ่านจดหมาย Ik lees een letter. Ik lees een letter. ผมอ่านคำศัพท์ Ik lees een woord. Ik lees een woord. ผมอ่านประโยค Ik lees een zin. Ik lees een zin. ผมอ่านจดหมาย Ik lees een brief. Ik lees een brief. ผมอ่านหนังสือ Ik lees een boek. Ik lees een boek. ผมอ่าน Ik lees. Ik lees. คุณอ่าน Jij leest. Jij leest. เขาอ่าน Hij leest. Hij leest. ผมเขียน Ik schrijf. Ik schrijf. ผมเขียนจดหมาย Ik schrijf een letter. Ik schrijf een letter. ผมเขียนคำศัพท์ Ik schrijf een woord. Ik schrijf een woord. ผมเขียนประโยค Ik schrijf een zin. Ik schrijf een zin. ผมเขียนจดหมาย Ik schrijf een brief. Ik schrijf een brief. ผมเขียนหนังสือ Ik schrijf een boek. Ik schrijf een boek. ผมเขียน Ik schrijf. Ik schrijf. คุณเขียน Jij schrijft. Jij schrijft. เขาเขียน Hij schrijft. Hij schrijft.